Mautschreurs met het NOS Journaal. Bij een recyclingbedrijf in Sonstof matrassen in brand gevlogen. De rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. De brandweer laat de matrassen nu gecontroleerd uitbranden, schrijft Omroep Brabant. In augustus was er ook al een grote brand bij het bedrijf. Toen ging het om 5000 kuub afval. Vermoedelijk worden de branden veroorzaakt door broei, een chemisch proces waardoor vuur ontstaat. In een zwembad in Goes in Zeeland is een jongen van 13 overleden. Hij lag in het water en had geen hartslag meer. Er is nog geprobeerd om de jongen te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Een deel van het tropisch zwembad en groes is afgesloten voor onderzoek. In Amsterdam is een besloten kring afscheid genomen van de overleden burgemeester van der Laan. In het concertgebouw kwamen ongeveer duizend familieleden, vrienden en politici bij elkaar. Onder andere premier Rutte en historicus Geert Mak deelden hun herinneringen aan Van der Laan. Dat was muziek van Wende Snijders en leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. De aanwezigen noemden de bijeenkomst na afloop indrukwekkend en persoonlijk. Van der Laan is een familiekring begraven. Burgers en lokale IS-strijders mogen weg uit de Syrische stad Raqqa... voor de eindstrijd losbarst. Dat hebben lokale bestuurders en clanleiders met elkaar afgesproken. Ze worden met bussen naar veiliger gebied gebracht. De deal geldt alleen voor mensen die uit het gebied komen... IS-strijders die zich bijvoorbeeld vanuit het buitenland hebben aangesloten bij de strijd mogen niet weg. Er wordt al drie jaar gestreden om de macht in Raqqa. En vermoedelijk duurt het nog maar een paar dagen voor IS helemaal is verdreven uit de stad. Het weer vanavond en vannacht kans op een mistbank. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen in de loop van de ochtend overal zon.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 Last night we were way up the cab and then you said type of girl that would hit and of these scars and I can't help showing. Whipping in the foreign and the tears keep rolling. Ice keep dropping and the drink keep flowing. Try to brush it off, but it keep on going. All We zijn er weer. We zijn er weer. De zaterdagavond zinder. De zaterdagavond, de Euro Breakdown. <laughs> Ja, ik kwam net natuurlijk al binnen. De Euro Breakdown, jongens. We zijn er weer. Week 8, jaargang 1. We gaan weer van start. En jongens, wat heb ik er een zin in. Ik heb de lijst heb ik bekeken deze week, jongen. Echt waar, er is een boel veranderd. <laughs> Oh, er zijn een paar lekkere tracks zijn er binnengekomen. Je hoorde net eh, natuurlijk als opener eh, Rita Ora met George Song. Daarna hoorde je Post Malone met zijn nieuwe hit I Fall Apart. En ik moet echt zeggen, jongens, het is echt een brute hit. Ik vind hem echt goed. Dus ja, hey, wat kunnen we daar nog over zeggen? Ik, ja, weet je, ik heb het al honderd keer gezegd. Het is natuurlijk geen praatprogramma. Dus we gaan gewoon weer verder met de volgende ronde. We gaan door naar Chris Brown met Questions. Zo meer Euro Breakdown. Are you dealing with? From the moment you was dancing in the party, pushing out on me, giving everything, you're giving everything tonight. And if you thought you could get away from me and get away from me, Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Girl, I got a question for ya. Can I get an answer? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. She only love me cause I'm dangerous. That boom boom sound like angel dust. Girl, let me hold ya. Put me ting all around ya. Make me feel like I own ya boom like a warrior. Hit the boom like. Girl, I got a question for you. Can I get an answer? took so many wrong, wrong, wrong turns to see it. Whoa, but I danced through the blisters at night and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more. And I sat till my lungs were burning till I know I'm alive, alive. I sit till I can't hear a voice no more. Suddenly the sun goes up and I feel my love flooding back again. fly Ja, je hoorde James Arthur, Arthur Rudy Mantle met Sun Comes Up. Jongens, ik zei het al, ik sta echt te springen. Ik ben hyped. Ik was eh, afgelopen week eh, ben ik bijna de hele week ziek geweest. Ik had, eh, maandag had ik ook nog een dag vrij, dus ik was, op mijn vrije dag werd ik al ziek. Dus je kan je voorstellen, dat, dat, voel je echt wakker. Ik was ook heel even bang dat ik niet kon gaan draaien vanavond. Maar feit wil dat ik weer helemaal in tip-top conditie ben en dat ik weer klaar ben om te gaan. En eh, ja, we gaan gelijk even door. Want je, we hebben natuurlijk het, eh, het een en ander eh, ja, net aan een nummertje voorbij horen komen. En uh, ja, we hoorden onder andere natuurlijk hè, de nieuwe van de Post Malone met I Fall Apart. Daarvoor, in ieder geval daarna, Chris Brown met Questions. Jonas Blue met Mama. Taylor Swift met Ready For It. En ja, wat kunnen we er allemaal over zeggen? Wat Taylor Swift betreft, er zijn twee dingetjes die ik heel even wou, wou aandragen. Want Taylor Swift eh, komt later dit jaar met een app waarin ze haar eigen social network zal gaan onderhouden. De nieuwe app eh, die Swift Live zal gaan heten moet een eh, creatieve plek worden voor de gebruikers die op een betere manier met elkaar en met Taylor Swift kunnen verbinden. In de Swift Live zullen ook exclusieve foto's en video's komen en gaat Swift ook zelf antwoorden. Ik heb echt wat gave dingen waar we al een tijdje op wachten en die ik graag met je wil delen. Zo vertelt ze in een video bij aankondiging van de app Naast de nieuwe functionaliteiten komen er speciale emojis rond de zangeres, de T-mojis. Om het dan ook zo te zeggen. En eh, dit, ehm, ja, alles gaat laat dit jaar gaat het van start. Eh, op 10 november verschijnt haar zesde studioalbum Reputation. Waarvan we de tracks eh, net hebben geluisterd. Ready for it en ja, Look What You Made Me Do. Dus uh, ja, daar komt genoeg leuks aan. Ehm, dus ja, ik, ik ben, ben, onwijs benieuwd. Er gaat heel veel gaan te gebeuren. Eh, we, hebben het natuurlijk ook een... Eh, we, we, hebben Galit hè, hebben we als artiest heel vaak genoemd. Eh, bekend van Location, Young, Dumb and Broke. Um, hij, hij, hij, komt naar AFAS Live toe. Hij gaat hier in Nederland gaat hij optreden. Ehm, ik heb begrepen dat vrijdagmorgen de kaartverkoop van start is gegaan... en dat de belangstelling voor zijn Paradiso-concert groot was. Ehm, ja, die was zo groot dat hij uiteindelijk naar Avas Live is verplaatst. Uh, die zou op 7 februari een concert geven in Paradiso. Ehm, omdat er zoveel mensen een ticket voor de show van 19 jarige uh, hebben... Ja, besloot ze dat eh, Paradiso te verhuilen tot, eh, tot Avas Live. Galit bracht eerder dit jaar zijn debuut, debuutalbum uit... wat hij daar natuurlijk ook al zal, verder zal entertainen, presenteren. American Team. En ehm, ja, waar eh, de location eh, waar we net die nog hebben genoemd... Young en Broke, dat zijn gewoon twee top 40 hits. Zowel in Nederland als door heel Europa heen. Hij is niet meer weg te denken. Ehm, ja, hij heeft natuurlijk ook eh, met, met Marshmallow samengewerkt op het nummer Silence. Hij heeft met Logic samengewerkt. Met dat nummer met heel veel cijfers. Het is gewoon een telefoonnummer, hè, volgens mij een Amerikaans telefoonnummer. Maar ja, ja, ja die gaat het gewoon doen. Die, die, eh, die eh, is zo populair hier geworden in Nederland... dat Paradiso niet groot genoeg is voor Galit. Hoe vinden we dat? Ik vind het echt vet. Ik vind het echt vet. Dus ja, ja, ja, ja, ja. Hey, we gaan eh, door naar het volgende plaatje hier in deze prachtige breakdown. De lijst der lijsten. we gaan naar een nieuw nummer toe. En ehm, ik, ik, weet niet of jullie hem, jullie hem kennen. Eh, ik zal jullie in ieder geval vertellen. Lauf, die kennen jullie wel met het nummer I Like Me Better. Eh, die staat natuurlijk ook nog steeds in eh, de Euro Breakdown. Die houdt standvastig plekjes houdt die in. Die blijft in die lijst staan. eens even kijken, waar konden we DJ Snake terugvinden? Die vinden we deze week terug als nieuwkomer op plek 32. Vorige week was hij natuurlijk nog niet aanwezig. We gaan straks wat meer in de biografie van DJ Snake duiken. Maar we gaan eerst luisteren naar zijn nieuwe track met Lauf, A Different Way. moet zeggen, een onwijs lekkere track. Absoluut. Dit is eh, zeker a different way eh, to listen to music. DJ Snake eh, met Lauf samen, ja. We gaan ons even wat kort even verdiepen. We gaan het natuurlijk niet te lang maken. Maar ik wil wel eens even wat, wat meer weten eigenlijk over onze eigenste DJ Snake. Ehm, hij staat ook wel bekend als William Gricacini. En hij is afkomstig uit Frankrijk. en produceert vanaf 2011 al in ieder geval al muziek. En dat heeft hij, heeft hij op het album gedaan samen met eh, Lady Gaga. Born This Way, dat is een heel bekend album van haar natuurlijk. Eh, ze heeft ook de opvolger, eh, hij heeft ook de opvolger daarbij gedaan, Art Pop. hij produceert onder meer de tracks Applause en Do What You Want samen met R. Kelly. En ja, beide scoren hoge noteringen in, in, het, in de top 40. ook in de Euro Breakdown zijn deze natuurlijk van vroegere tijden terug te vinden. Ehm, in 2013 verschijnt Turn Down for What nadat dat al te zien was in een commercial in januari 2014 is het nummer van de hoogste nieuwe in de Billboard 100. En in de maanden daarna klimt de track waarop ook Lil Jon te horen is naar de top 10. Ook is de rest van de wereld dan, ja, ja die kan het nummer niet meer laten passeren. Als we gaan kijken naar uh, in ieder geval, naar, naar, naar van dit jaar. Uh, hij heeft met Yellow Claw heeft hij samengewerkt aan het album Encore. En de Fransman is op zijn beurt ook te horen in Good Day van Yellow Claw. Dat dus in maart 2017 is verschenen. En ehm, in september primeurt hij zijn nieuwe track Different Way. Die hebben we natuurlijk net geluisterd met Lau. Dus ja, de track is vers van de pers. Ik weet dat we het ook vorige week nog over Nelly hebben gehad. Nelly die, ja, die zou zijn aangehouden in verband met verkrachting. Hoe is dat afgelopen? Er is dus, eh, van wat ik... Eh, het is vandaag, dames en heren, lieve meisjes... Ja, het is vandaag de 14e, <laughs> dus ik zeg het helemaal goed. nee, eh, vandaag is dus de uitspraak gekomen hierop, want er was nogal twijfel of zijn shows zouden doorgaan. Ehm, de vrouw die Nelly heeft aangeklaagd vanwege verkrachting heeft al haar beschuldigingen, beschuldigingen ingetrokken. Uh, Nelly heeft zich met hand en tand, hand verdedigd tegen de aantijgingen van de vrouw die eerder verklaarde dat ze vorig weekend zou zijn verkracht in de tourbus van de rapper. Inmiddels heeft de vrouw de politie gevraagd haar aangifte te verwijderen. Ook liet ze weten geen verklaring te willen geven. De advocaat van de vrouw gaf een verklaring richting TMZ. We leven niet in een maatschappij waarin het voor een 21-jarige student veilig genoeg is... om een aanklacht in te dienen tegen een beroemdheid vanwege een vermeende verkrachting. Ja, wie zal haar geloven? Dat is, ja, het is heel vervelend. Het is ook een beetje dubbel, moet ik eerlijk zeggen. Uh, mensen zeggen hele vervelende dingen nu op dit moment over. ze kan daar heel slecht mee omgaan. Ze kan de publiciteit niet echt handelen. handelen. Uh, eerder schijnt dat eh, Nelly al naar buiten eh, kwam. dat, in dat Nelly de vrouw mogelijk geïntimideerd heeft. we weten eigenlijk nog niet of Nelly zelf ja, stappen heeft ondernomen. wel heeft de advocaat van Nelly laten weten dat Nelly ja, ja, terecht, onterecht een excuus wacht. Je weet natuurlijk niet hoe zoiets in elkaar zit. Zo'n verhaal heeft twee kanten. En ja, uh, R. Kelly, O.J. Simpson. En dan zeg ik wel een hele, hele, hele gevaarlijke nu. Weet je, die laatste die, eh, <laughs> die heeft wat naar zich kop gekregen. R. Kelly natuurlijk ook, maar daar zijn we vorige week uitgebreid eh, op ingegaan. Ja, ik, ik denk dat we wel, wel kunnen stellen dat, dat het allemaal goed komt voor, voor onze grote vriend. Ik denk dat de volgende artiest dat niet, meer, en niet minder zal onderbouwen. Robin Shields, James Blunt, oké. Okay. We gaan straks weer verder met de Euro Breakdown. Week 8, ja, gang 1. I really need you. I really need your love right now. I'm fitting fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up. I'm going down. I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle. Could you love me more just a little? gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. thinking about the fans. We were underground, loading merch in that 12 passenger van. In a small club in Minnesota, and the snow outside of First Ave. I just wanted my name in a star. Now look at where we at, still growing up. Still growing up. I would lay in my bed and dream about what I'd become. Couldn't wait to get older. Couldn't wait to be some. Now that I'm here, wishing I was still young. Those good old days told me, babe, that someday these will be the good old days. All the love you won't forget, and all these reckless nights you won't regret. Cause someday soon your whole life's gonna change. You'll miss the magic of the good old days. Wish I didn't think I had the answers. Wish I didn't drink all of that glass first. Wish I made it to homecoming. Got up the courage to ask her. Wish I would've gotten out of my show. Wish I put the bottle back on that shelf. Wish I wouldn't have worried about what other people thought and felt comfortable with myself. Rooftop open, and the stars above. Moment frozen, sneaking out and falling in love. Me, you, and that futon. We just begun. On the grass dreaming, figuring out who I was. Those good old days. somebody told me, babe, that someday these would be the good old days. All the love you won't forget, and all these reckless nights you won't regret. Cause someday soon your whole life's gonna change. You'll miss the magic of the good old days. Never thought we'd get old. Maybe we're still young. Maybe you always look back and think it was better than it was Maybe these are the moments. Maybe I've been missing what it's about. Been scared of the future, thinking about the past while missing out on now. We've come so far. I guess I'm proud. And I ain't worried about the wrinkles around my smile. I got some scars. I've been around. I felt some pain I've seen some things, but I'm here now. Those good old days. You don't know to God. Gewoon, wat een track. Wat een track. Heel even gewoon. Even. Ik wou dat hier meer mensen bij me had. Echt waar. Wat een track. Dit, hier krijg ik nou energie van. Dit soort nummers. En het is, het, is wat rustiger, maar Macklemore heeft gewoon... Ja, dat heeft hij gewoon over zich heen. Hij kan zoveel energie met zich meebrengen in een nummer. En je merkt het aan mij, ik word helemaal, <laughs> helemaal statisch. Ik vind het geweldig. Dat soort artiesten moet je er meer van hebben. Maar ja, zeg ik, Macklemore, doet het goed. Nu we het over Macklemore hebben. Ik heb uh, begrepen dat Macklemore 15 eh, april 2018 ook naar het Avas Live eh, sta, in ieder geval komt. Uh, komt hij natuurlijk voor een concert. Hij komt daar niet om papiertjes te vouwen. De rapper concentreert zich naar zijn reeks successen met Macklemore. Nu op zijn solo-loopbaan. De Amerikaan bracht eind vorige maand zijn tweede soloalbum Gemini uit. En staat momenteel in de top 40 genoteerd met Glorious. Ja, en natuurlijk ook met Good Old Days, die je net eh, samen met Cash eh, hoorde. Ehm, die komen, komen ook van, eh, van, ja, van dat album komen ze af. Eh, vanaf 30 eh, maart toert Macklemore met zijn Gemini Tour door Europa. Op 15 april doet hij na shows in Luxemburg, Brussel en Parijs ook onze hoofdstad aan met de show in de AFAS Live. Zijn eerste solo show dus in ons land. De kaartverkoop voor het concert start dus op 13 oktober. Even voor de duidelijkheid, die is gisteren gestart. Heb je dit nummer nou gehoord? Hoor je dit bericht nou? Ga, dan als een malle dat internet op. Ga die kaarten bestellen. Want ik, ik ben van mening, dit concert ga je niet willen missen. Dat ga je echt niet willen missen. Ah, jongens, ik ben echt, jongens, ik ben hyper. Ik ben woe! Ah, ik krijg er helemaal kriebeltjes van. Maar ja, wat wil je? Met de lijst der lijsten waar alles mogelijk is. Eh, ja, nogmaals, week 8, jaargang 1. Hier gebeurt het allemaal, jongens. Hier gebeurt het allemaal. Vergeet die kroeg, vergeet die discotheken. Dit is waar het gebeurt. ZFM Zandvoort, de Euro Breakdown, de top 40 we gaan dus even kort even doornemen van eh, de nummer 40 tot en met de nummer 30. Deze week op nummer 40 eh, is Martin Garrix terug te vinden met Troy Sivan met Dareview. Vorige week nog op plek 39. Deze week op plek 39 staat Major Lazer met Travis Scott. Camilla Cabello met No No Better. Vorige week dat deze nog terug te vinden op 37. Op plek 38 vinden wij Rita Ora met Your Song. Is zeven plaatsjes gezakt. Stond vorige week nog op plek 31. Deze week op 37 staat Post Malone nieuw binnengekomen met zijn nummer I Fall Apart. Nogmaals, echt een knaller van een nummer. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik denk dat ik hem zelfs iets nog wel iets beter vind dan Rockstar. Maar de meningen zijn daarover verdeeld. Chris Brown, stond vorige week nog op plek 38 met zijn single Questions. Staat deze week op plek 36. Deze week op plek 35 staat Jonas Blue featuring William Singh met Mama. Vorige week stond hij nog op plek 32. Langzaam, maar zeker verdwijnt een van de eh, zomerhits van ja, 2017 uit de lijst der lijsten. Maar we gaan aan het einde van het jaar doen we nog een megamix samenstellen. Dus niet getreurd, je gaat hem sowieso nog een keer horen. Deze week op plek 34 staat Taylor Swift eh, met Ready For It. Uh, stond vorige week nog op plek 30, vier plaatsjes gezakt. Deze week op plek 33 is terug Rudy Mantle featuring James Arthur met Sun Comes Up. Vorige week nog op plek 35 is dus weer twee plaatsjes gestegen. Want ja, hij, hij dreigt helemaal de lijst uit te gaan. Dan eh, DJ Snake featuring Love, A Different Way. Vorige week natuurlijk nog niet in de noteringen, maar deze week op plek 32 een knaller van de binnenkomer. En op plek 31 vinden wij Robin Schulz featuring James Blunt met OK. Vorige week op plek 28 drie plaatsjes gezakt. Nummer wat hiervoor hebben geluisterd natuurlijk, dat is uh, Macklemore featuring Kesha met Good Old Days. En die is eh, ja, ook nieuw binnengekomen, is twee plaatsen hoger binnengekomen. DJ Snake, plaats 30. Jongens, ik heb er zo'n zin in. <sighs> Je zou bijna zeggen dat het onvergetelijk wordt, zo'n dat, al, dat je alles al een keer eh, gezien hebt, alles al een keer gedaan hebt. Maar, ja. Ik weet het anders ook niet. Ja, eigenlijk. Stiekem ook wel een klein beetje wel. Remember talking and drinking what we could find. Burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never tried. But then, oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies or worship the Hollywood sign. Just say, hey man, nice to meet you. It should take everyone last time. And I know. Cause I found some fake love. Broke as a bottle of wine. But drink with you all damn night. Not trying to trade up. Cause if we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We got some rich love. Do you remember dancing at parties out in the yard? We would piss off the neighbors, they'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. Cause oh, we had some new love. dance with the say you know me, know me well. But these days I don't even know myself. No, I always thought I'd be with someone else. I thought I would own the way I felt. Yeah, I call you, but you never even answer. I tell myself I'm done with wicked games. But then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out, you kill me, you drag me. But don't you think I haven't even tried? You got me cornered and my hands are tied. You got me so addicted to the drama. I tell myself I'm done with wicked games. But then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress I'm addicted to your drama. Baby, here we go again. Oh, you stress me out, you kill me, you drag me down, you fuck me up. We're on chase the high too far too fast. Picket white fence, will be painted black. And I wish you would hurt me harder than I hurt you. And I wish you would away from me, but you always do. I Would you ever take a leap with me? Would you ever change the frequency? nu Skrillex Pooh Bear, Would You Ever. Eerste uur is alweer bijna voorbij. We zitten in de laatste minuutjes. We gaan zo door naar het tweede uur van de Euro Breakdown. Gegarandeerd nog meer knallers van de Europese bodem. Maar eerst terug naar Skrillex. Ik zie jullie straks in het tweede uur. were hopeful in the beginning. Would you ever promise not to break? Did you ever give chance opportunity? I know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee. Burning through the hours talking. Damn. I like me better when I'm with you. in this bed next to you. Swear the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by.